Hij klaagde over pijn op zijn borst. In het ziekenhuis zijn twee stents geplaatst in een kransslagader. In 2004 werd Bill Clinton al aan zijn hart geopereerd. Hij kreeg toen vier bypasses. Sindsdien ging het goed met hem. Hij kon zich weer volop inzetten voor zijn liefdadigheidsorganisatie, de Clinton Foundation. De afgelopen weken gaf hij leiding aan de VN-hulpmissie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Toen de 63-jarige Clinton in het ziekenhuis werd opgenomen, was zijn vrouw Hillary nog in Washington. Zij is hals over kop naar New York vertrokken. Bij een vuurgevecht in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn acht mensen om het leven gekomen. Tijdens een patrouille in een sloppenwijk kwamen agenten onder vuur te liggen. Ze werden waarschijnlijk beschoten door een drugsbende. Bij de schietpartij kwamen zeven bendeleden en een politieagent om het leven. Er viel ook één gewonde en zes verdachten zijn opgepakt. Het is een van de grootste geweldsuitbarstingen sinds oktober... toen Braziliaanse drugshandelaren een politiehelikopter uit de lucht schoten. Vandaag begint in Rio de Janeiro het carnaval. Het Holland House in Vancouver is officieel geopend door NOC-NSF-voorzitter Erika Terpstra. In de grote feesttent worden Nederlandse sporters die de komende weken een Olympische medaille winnen gehuldigd. Verder zijn er tal van optredens van bekende artiesten zoals Marco Borsato, Gerard Joling en Jan Smit. Er kunnen ruim 3.500 mensen in de feesttent, waar 330 mensen werken. Het is de tiende keer dat er een Holland House is opgezet bij de Olympische Spelen. Het weer. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het zuidoosten nog kans op sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt.